is van Kesteren met het NOS-journaal. Het overleg tussen het kabinet en de zorgsector over een nieuw zorgakkoord is vastgelopen. De sector wil pas verder praten als het kabinet de onverwachte bezuiniging van 315 miljoen euro van tafel haalt. Het geld is volgens de sector hard nodig voor opleidingen en het aantrekken van nieuwe verpleegkundigen. Eerder stapte al de gemeente uit het overleg. Het kabinet wil geld bij de zorgsector weghalen om een gat in de onderwijsbegroting te dichten. Israël is positief over een mogelijk akkoord met Hamas over de gijzelaars. Minister Saar van Buitenlandse Zaken houdt wel een slag om de arm... omdat de onderhandelingen al eerder in een eindstadium zijn gestrand. Vermoedelijk wil Hamas alleen gijzelaars vrijlaten... als er afspraken worden gemaakt over een staakt het vuren... en geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger. In de Gazastrook worden nog zo'n 100 gijzelaars vastgehouden. Tientallen gijzelaars die op 7 oktober werden ontvoerd zijn niet meer in leven. Twee mannen uit Iran zijn aangeklaagd voor een dodelijke droneaanval in Jordanië. Daarbij kwamen drie Amerikaanse militairen om het leven. Een militie die wordt gesteund door Iran zat waarschijnlijk achter de aanval. Volgens de Amerikaanse aanklager hebben de mannen geheime Amerikaanse technologie geleverd... die werd gebruikt aan de drones. Ze zijn aangeklaagd voor het schenden van de exportwet... en het verlenen van steun aan een terroristische organisatie. De Franse president Macron brengt de komende dagen een bezoek aan Mayotte. Het Franse eiland in de Indische Oceaan werd afgelopen weekend getroffen door een verwoestende orkaan. Het kan nog dagen duren voor duidelijk is hoeveel doden en gewonden er zijn. Mogelijk zijn er honderden, misschien zelfs duizend doden. President Macron heeft een periode van nationale rouw aangekondigd. Het weer, het is bewolkt. Ook zijn er enkele opklaringen. Het is ongeveer 6 graden en er valt af en toe wat regen. De komende dag is het opnieuw grijs met soms wat motregen. En dan wordt het ongeveer 9 graden.